Mariette Krol met het NOS Journaal. In Rio de Janeiro loopt de openingsceremonie van de Paralympische Spelen op zijn eind. Die leek op de opening van de Olympische Spelen. Er was zang en dans, maar het belangrijkste onderdeel was de binnenkomst van de sporters. In alfabetische volgorde per land liepen ze het Maracana-stadion binnen. Voor Nederland waren er zo'n 40 deelnemers, veel minder dan er meedoen in Rio, want dat zijn er 126. Veel van hen bleven in het Olympische dorp omdat ze de komende dagen al in actie moeten komen. Aan de Paralympics doen 160 landen mee. Een aantal particulieren en instanties moeten subsidie terugbetalen... die ze hadden gekregen om campagne te voeren rond het Oekraïne-referendum. De referendumcommissie vraagt het geld terug... omdat de kosten van sommige subsidievragers veel lager zijn uitgevallen... of omdat ze hun uitgaven niet kunnen verantwoorden. 10 van de 98 particulieren moeten een deel of de hele subsidie teruggeven en 19 van de 42 organisaties. Twee Algerijnen die in Rotterdam waren aangehouden voor betrokkenheid bij een terroristische organisatie zijn opnieuw opgepakt. Er is nieuw bewijs dat ze munitie hebben geleverd voor een vereidelde aanslag in Frankrijk. De twee zaten eerder vast omdat ze de Franse terreurverdachte Anis B. geholpen zouden hebben die, die deel zou uitmaken van het terreurnetwerk dat een belangrijke rol speelde bij de aanslagen in Brussel en Parijs. De Algerijnen werden toen vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. De Amerikaanse president Obama en zijn Filipijnse collega Duterte hebben in Laos kort met elkaar gesproken. Daarmee lijkt de rel gesust die deze week ontstond toen Duterte Obama tegenover Filipijnse media beledigde. Obama annuleerde daarna een ontmoeting die hij met de Filipijnse president zou hebben. Nu hebben beide presidenten alsnog met elkaar gesproken... vlak voordat ze aan tafel gingen op de top van Aziatische landen in Laos. Wat ze besproken hebben is niet bekendgemaakt.